Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. De politie gaat minder controleren op fietsen zonder licht, mobiel bellen in de auto en het dragen van de gordel. Het OM wil dat de speciale verkeershandhavingsteam zich richt op zaken die belangrijker zijn voor de verkeersveiligheid. De nieuwe aanpak is gebaseerd op onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF. Volgens de onderzoekers is het bijvoorbeeld niet bewezen dat fietsen zonder licht gevaarlijker is dan met licht. Het is belangrijker voor de veiligheid in het verkeer om te controleren op alcoholgebruik en te hard rijden, stelt het SWOF. NS-topman Meerstad stelt de splitsing van NS en ProRail ter discussie. Hij heeft daarover een brief gestuurd aan de politiek. NS gaat sinds de splitsing in 1995 over de treinen en het contact met de reizigers. ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft dat nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger meteen door een machinist of stationchef opgelost. Nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen, waarna een ProRail-medewerker soms uren later voor een oplossing zorgt. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft naast een eventuele hypotheek nog een lening. Drie jaar geleden was dat nog ruim een derde. Dat blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het NIBUD vindt het toenemend aantal leningen verontrustend en zegt dat de leencultuur is doorgeslagen. De voormalige democratische presidentskandidaat John Edwards hoeft niet de cel in. Hij werd verdacht van misbruik van campagnegelden, maar de jury kon er niet uitkomen of hij ook echt schuldig is. Vorig jaar werd Edwards aangeklaagd omdat hij geld uit de campagnekassen hebben gebruikt om een buitenechtelijke relatie geheim te houden.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 Everybody sing along now. dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby dubby Welkom terug in het tweede uur van ZFM Jazz. U heeft geluisterd naar uh, Kurt Elling eh, van een album dat heet Live. Eh, het is opgenomen in Chicago. het eerste nummer hebben we daarvan gedraaid, het heet Downtown. Kurt Elling speelt op zaterdag op het Northside Jazz Festival. We gaan verder met een, met een nog onbekende zanger. Hij heet Michael Kiwanuka. Hij heeft een debuutalbum uitgebracht in 2012 en het heet Tell Me a Tale sorry, het heet Home Again. En het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me A Tale. baby. Things get crooked and Sometimes I just get so hungry, baby. I stop. dusty sample thing These. heeft geluisterd naar Amos Lee met Here I Go Again. Amos Lee treedt op op zondag op Noordzee Jazz. Ehm, hij heeft een stijl die, eh, heel, waar heel veel verschillende dingen in terug te vinden zijn. Niet alleen jazz, maar ook country, folk. Eh, het maakt hem tot een hele aparte zanger met een fantastische stem. Ik heb hem een aantal jaren geleden eh, op Noordzee Jazz gehoord toen hij daar voor het eerst optrad in een van de kelders van Den Haag. En ehm, ja, ik was meteen weg van zijn stem. Absoluut een aanrader als je daar, eh, daar naartoe gaat. Ehm, de volgende artiest die we gaan draaien is Hugh Laurie. Wie is Hugh Laurie? Hugh Laurie is eigenlijk een acteur. Maar een acteur die ook fantastisch kan zingen en muziek kan maken. Hij heeft een bluesalbum uitgebracht. Dat heet ehm, Let Him Talk. En het nummer wat we gaan draaien is After You Have Gone. geluisterd naar Hugh Laurie met St. James Infirmary. Het volgende eh, nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding van het album Radio Music Society. Esperanza Spalding heeft in 2011 een eh, Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze is zangeres, ze speelt ook de bas, de bas. En eh, nou, luistert u zelf maar, ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien, dat heet Cinnamon Tree. high as you can High enough to see who you are, little man Life sometimes is cold and cruel Maybe no one else will tell you, so remember that you heeft geluisterd naar Esperanza Spalding met het nummer Black Gold. Het volgende nummer wat we gaan draaien speelt, eh, die groep speelt ook op zaterdag, net zoals Esperanza Spalding. Eh, de groep die, ehm, die nu eh, in de cd-speler ligt heet Foreplay. Het album heet Let's Touch the Sky van 2011. Ik ga het nummer draaien Love Tiki O met een gastoptreden van... Ehm, Ruben Stoddard, dat is de American Idols winnaar van 2010. love to love, love to control me. Cause you lose all thoughts, sense of time, and have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the pain of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go, baby. said, I think I better let it go, yeah. let it go, baby. Looks like another love TK. geluisterd naar Foreplay met Let's Touch the Sky album Number Love TKO. Zij spelen op zaterdag op Noordje Jazz. Volgende nummer wat we gaan draaien is van ehm, een album dat heet 90 Miles. Eh, en dat album is gemaakt door Christian Scott samen met Stephen Harris en David Sanchez. Christian Scott speelt op Noordje Jazz op zaterdag ehm, met een quintet, dus niet met degene van dit album. Hij is een fantastische trompetist. Mocht u in de buurt zijn, ga hem absoluut zien, want het is de moeite waard. U heeft geluisterd naar Christian Scott op 90 Miles met het nummer Etja. We gaan verder met uh, eh, Samia Hel. Uh, eh, Samia Hel heeft een, eh, een, een, in 2007 al een fantastisch album uitgebracht. Dat heet Jazz Side of the Moon. Dat is gebaseerd op het album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik hoor u denken, Pink Floyd, dat is toch pop? Ja, dat is eigenlijk psychedelische rock. Um, en dat is door Samuel uh, eh, en, eh, voorzien van een, eh, van een jazzversie. Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. naar Sam met het nummer Money. Sam op org, eh, org, orgel. Um, ehm, Sam speelt op vrijdag op North Sea Jazz. We gaan verder met het VJ Iver Trio. Het album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is eh, nummer Lude. VJ Ivy Trio ben ik verder gegaan met de Britse zangeres Rumor. Van het album Seasons of My Soul heb ik gedraaid het nummer Am I Forgiven. Rumor speelt op zondag. En dan gaan we tot slot verder met eh, eh, Melody Cardot. Melody Cardot speelt eh, dit jaar op vrijdag op North Sea Jazz. Een fantastische jazzzangeres, dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien is, heet Mira. Het is opgenomen live in Engeland begin mei van dit jaar. Eh, en naar alle waarschijnlijkheid volgens de geruchten op internet maakt het deel uit van haar nieuwe album wat op het ogenblik eh, op het punt staat uit te komen.